Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Noord-Koreaan naar Peking gereisd voor een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Sinds er zondag een zwaar bewaakte trein in Peking aankwam... werd er al gespeculeerd over het bezoek. Inmiddels is Kim weer terug in Noord-Korea. De Chinese president en Kim waren het er volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau over eens... dat ze gebaat zijn bij een goede relatie. meer bijzonderheden over wat er is besproken zijn niet bekendgemaakt. China geldt als een bondgenoot van Noord-Korea. De relatie tussen de twee landen kwam onder druk te staan door het nucleaire programma van Noord-Korea. In de Amerikaanse staat Washington is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij pakketjes met explosieven heeft verstuurd naar een aantal legerbases in de Verenigde Staten en een kantoor van de CIA. Over het motief van de man van 43 is niets duidelijk. Volgens de FBI is geen van de elf pakketjes geëxplodeerd en raakte dus niemand gewond. In verband met de incidenten van afgelopen weken in Austin werd gisteren al uitgesloten. Daar ontploften wel enkele pakketjes waarbij twee mensen omkwamen en een aantal mensen gewond raakten. De vermoedelijke dader was een man van 23 die zich opblies na een achtervolging door de politie. In make-up van het Amerikaanse bedrijf Claire's is door de inspectie het kankerverwekkende asbest gevonden. Het gaat om een compact poeder en een set contourpoeder in acht kleuren, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De producten zijn ook in Nederland verkocht. De make-up spullen van Claire's zijn vooral populair bij kinderen. In februari deed de inspectie ook al onderzoek, maar toen leek er niets aan de hand. Naar aanleiding van nieuwe signalen uit Amerika werden de producten opnieuw onderzocht... en deze keer werd wel asbest gevonden. Het RIVM bekijkt welke vervolgstappen nodig zijn. Het weer vannacht wordt het overal droog, de regen trekt naar het oosten weg. Overdag is het bewolkt en gaat het opnieuw tot aan de avond regenen.